Eens zal je komen, jij van mijn dromen. Lang heb ik op jou gewacht. Eens in jouw armen, het zal me verwarmen. Zo denk ik aan. Ik bleef op je wachten, dagen en nachten, tot die zal komen, schat uit mijn dromen. Ik bleef op je wachten, dagen en nachten, tot jij zal komen, schat uit mijn dromen. van je houden en je vertrouwen. Ik weet nu al wie je bent. Je zal voor me zorgen, misschien al morgen. Ik weet dat je mij verwijt. Ik blijf op je wachten dagen en nachten, tot die eens zal komen, schat uit mijn droom. komen, jij van mijn dromen. Lang heb ik op jou gewacht. Eens in jouw armen, het zal me verwarmen. Zo denk ik elke nacht. Ik blijf op je wachten. Thought the